7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De reisbranche roept politici in Brussel op haast te maken met het Europese digitale coronapaspoort. TUI en Corendon zeggen in de Telegraaf bang te zijn dat de app op 1 juli nog niet in gebruik kan worden genomen. Als mensen dan met papieren vaccinatie en testbewijzen moeten reizen, dreigen er volgens de sector lange wachtrijen op de luchthaven. Bioscopen, musea en theaters mogen weer open... nu de volgende versoepelingsstap van de coronamaatregelen in Nederland is ingegaan. Ook de horeca mag binnen weer een beperkt aantal mensen ontvangen... en de sluitingstijd wordt verlaat naar 10 uur. Verder gaan casino's, sauna's en zonnestudio's weer open... en sporten in groepen is weer toegestaan. Thuis zijn nu maximaal vier gasten welkom. PVV-kamerlid Dion Graus ligt opnieuw onder vuur. Een jonge oud-fractiemedewerkster zegt volgens de NRC dat hij haar dwong tot heel veel ernstige dingen. Graus' ex-vrouw zei eerder dat ze seks moest hebben met zijn beveiligers. NRC schrijft dat Graus vanwege deze beschuldigingen van Kamervoorzitter Ariep... een tijd lang alleen het Kamergebouw in mocht voor stemmingen. De Canadese premier Trudeau is teleurgesteld dat het Vaticaan nog niet heeft gereageerd op de vondst van de lichamen van 215 kinderen bij een katholieke kostschool. De lichamen van de inheemse Canadese kinderen werden een week geleden gevonden... bij een van de christelijke scholen... waarop ze tot de jaren 70 westers onderwijs kregen. Ze werden vaak verwaarloosd en het sterftecijfer was hoog. Op verschillende plekken in het midden en zuiden van het land... zijn gisteravond straten ondergelopen door hoosbuien. Verder liep een Gelder op een spoorbrug onder water... en kwam in Eindhoven, kwam in Eindhoven auto's vast te zitten in volgelopen tunnels. In Doetinchem werd het dak van een woning geraakt door de bliksem. In de loop van de nacht nam de kracht van de buien af. Het weer, eerst veel bewolking en wat regen, later droger en vooral in het westen zon. Het wordt een graad of 18. Morgen iets warmer en behalve in het oosten behoorlijk wat zon.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 You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started you it's how other days of young Better run for cover There's no one here to save you from yourself And you'll discover it's hard You don't know how to carry on even Dat ik een rust meteen zag En dat je liep in de richting van je hart Maar elke stap is er eentje En je moet niet vergeten dat Ik met je meeloop als dat mag Want ik, ik ben de wind in je rug Ik ben de brug die je draagt Als het water aan je lippen staat ik. Ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. wat je had verwacht en hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. cambiaré sad. never forget it. Hard work, sweat a trip. Satisfy your body, you're my light blanket. Come when I'm calling. What you need is right here, darling. All night till the morning. Keep you wetter than the window when the rain is falling. make a movie. Girl, call me up when you wanna get naked.